werken en snijden in de kosten. Het weer bewolkt en in het westen en noordwesten wat regen, soms wat zon en het wordt 13 of 14 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is het vooral nog druk op de A1 naar Amsterdam... tussen Blarikum en Muidenberg over 8 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zalbommel 12 kilometer. Linker rijstrook is daar dicht voor technisch onderzoek na een ongeluk... A4 Den Haag Amsterdam bij Burgerveen 3 kilometer. En verder richting Amsterdam bij Battenverdorp 4 kilometer. Vanuit Amsterdam op de A4 naar Den Haag bij Hoogmade 3. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer. A15 Gorkum Nijmegen tussen de afrit Leerdam en knooppunt Deil 8.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 Alle teksten zijn uitgeschreven in Haagse spreektaal. Ruup schreef ook allerlei andere boeken en kalenders, zoals het Groengeile Boekie. Bij Marnix Ruup werd kort geleden kanker geconstateerd. Hij was 59 jaar. De directeur van vliegveld Vnukovo bij Moskou stapt op... naar aanleiding van de dood van Total-topman de Margerie. Ook de tweede man van de luchthaven neemt ontslag. Topman de Margerie van de Franse oliemaatschappij kwam maandag om het leven... toen zijn vliegtuig bij het opstijgen op een sneeuwschuiver botste. Er vielen in totaal vier doden. Het is niet bekend of de nummer 1 en 2 van het Moskouse vliegveld... vrijwillig zijn opgestapt. De ambassade van Liberia roept de Nederlandse overheid op een, eh, een uitgeprocedeerde Liberiaanse asielzoeker niet terug te sturen. In het programma De Ochtend zei de plaatsvervangend ambassadeur dat terugsturen onwenselijk is vanwege de ebola-epidemie. Nederland wil de Liberiaan maandag terugsturen. De rechtbank in Den Bosch heeft daar toestemming voor gegeven. Een aantal oppositiepartijen wil dat staatssecretaris Steven voorlopig geen asielzoekers naar ebola-landen terugstuurt. Amnesty International roept Nederland op te stoppen met het terugsturen van Somalische vluchtelingen. Het is in Somalië veel te onveilig, vindt Amnesty. In het land is terreurgroep Al-Shabaab actief, die zich schuldig maakt aan grove mensenrechtenschendingen. Volgens Amnesty staat uitzending in sommige, uitzetting in sommige gevallen gelijk aan de doodstraf. De organisatie vindt dat ook Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Saoedi-Arabië geen Somaliërs moeten terugsturen. Het weer bewolkt en in het